Music in my head, know your melody and every note. Girl, you incredible. Make yourself available. Nah, nah, nah, nah. That tune so exceptional, sexy like a piano. Give me my hands if you're ready. We can make land if you let me.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 De PvdA wil een toptarief in de inkomstenbelasting van 60%. Volgens het verkiezingsprogramma geldt dat voor een belastbaar inkomen vanaf anderhalve ton. De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 in 30 jaar teruggebracht van maximaal 52% nu tot 30%. De PvdA wil de komende kabinetsperiode maatregelen nemen om 20 miljard euro te bezuinigen. De hoogte en duur van de WW worden niet veranderd. De lerarensalarissen worden gekoppeld aan de lonen in de marktsector. De PvdA wil verder dat de studiebeurs wordt omgezet in een sociaal leningenstelsel en dat de krijgsmacht kleiner wordt. Trots op Nederland van Rita Verdonk wil één belastingtarief in de inkomstenbelasting. Volgens het verkiezingsprogramma zou die zogenoemde vlaktax 25% moeten zijn. De partij wil fors bezuinigen op het aantal ambtenaren. De publieke omroep wordt beperkt tot één televisie en één radiozender. De vennootschapsbelasting, de overdrachtsbelasting en de successierechten worden afgeschaft. De salarissen bij de politie gaan met 20% omhoog. In het westelijk havengebied in Amsterdam zijn ruim 2 miljoen nep-sigaretten gevonden. De FIOD, de douane en de Amsterdamse politie deden de vondst vorige week bij het doorzoeken van een pand. Ze vonden er ook drugs en materiaal om die te verpakken. De FIOD zegt dat met de hoeveelheid gevonden sigaretten ruim 4 ton aan belasting kan worden ontdoken. Het is nog onduidelijk wie erachter zit. In Wieringenwerf in Noord-Holland heeft een bewoner van een instelling voor verstandelijk gehandicapten twee vrouwen neergestoken. Dat gebeurde in een pand waar cliënten van de instelling begeleid wonen. Om onbekende reden ging de 38-jarige man vanochtend door het lint en stak in op een begeleidster en de moeder van een medebewoner. Ze, ze zijn met een ambulance afgevoerd. Volgens de politie zijn ze ernstig gewond, maar nog wel aanspreekbaar. De dader is aangehouden. Het weer geleidelijk meer bewolking. Vanavond kans op een bui, vooral in het zuidoosten. Morgenochtend is het niet overal droog. Daarna schijnt wel de zon en volgen ook weer droge dagen.